Uit nieuw onderzoek van RTL Nieuws blijkt onder meer dat een plaatsvervangend korpschef in Amsterdam 12.000 euro per jaar krijgt voor piketdiensten. En een van de best verdienende politiechefs is een interimchef van het relatief kleine korps Brabant Noord. Ook worden er riante vergoedingen uitgekeerd voor woonkosten en representatie. De PvdA pleit voor strengere regels. De wetenschapsprijs van het Prinses Beatrix Fonds is toegekend aan de Amsterdamse Parkinson-specialist Heutink... Met de prijs van een miljoen euro kan de vuurhoogleraar verder onderzoek doen naar de ziekte van Parkinson. In Nederland hebben ongeveer 50.000 mensen die ziekte. De behandeling richt zich nu vooral op de bestrijding van symptomen. Een effectieve therapie is er nog niet. In Genève hebben tegenstanders van de Wereldhandelsorganisatie WTO vernielingen aangericht. Zeker 14 mensen zijn gearresteerd. In het centrum van de stad werden ruiten van banken en juweliers ingegooid. Ook zijn auto's in brand gestoken. Maandag begint in Genève een driedaagse vergadering van de WTO. De Verenigde Staten, China en andere grote handelslanden proberen afspraken te maken om de economie uit het slop te halen. Theatermaker Martijn Krins heeft het Kamarettenfestival 2009 gewonnen. De finale was vanavond in het Luxor Theater in Rotterdam. Krins versloeg met zijn programma Nacht en Ontijs en medefinalisten Thijs van Domburg en Jennifer Evenhuis. Kamaretten bestaat sinds 1966. Het Vierdaagse Festival wordt gezien als een belangrijke kweekvijver voor jong cabarettalent. Eerdere winnaars zijn onder andere Brigitte Kaandorp, Herman Vinkers, Hans Teven en Theo Maassen. In de eredivisie voetbal heeft FC Twente opnieuw gewonnen. In Tilburg werd Willem II verslagen met 3-1. Het verschil tussen koploper Twente en PSV is nu weer twee punten. AZ klom naar de vijfde plaats door met 2-0 van VVV Venlo te winnen. Heracles won thuis met 3-2 van Rode JC... En Heerenveen versloeg thuis RKC Waalwijk. Het werd 3-1. Dan het weer, bewolkt en regenachtig. De wind is vrij krachtig tot hard.